Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkiezingen in Mentini, die er als waarnemer bij was. Het was voor het eerst in 25 jaar dat er in Myanmar, het vroegere Burma, relatief vrije verkiezingen waren. Toch voldoende verkiezingen volgens Sargentini niet aan de Europese standaard, omdat niet alle bevolkingsgroepen mochten stemmen. De uitslag wordt binnen een paar dagen verwacht. Bij een demonstratie van Pegida in Utrecht zijn 20 mensen opgepakt omdat ze zich niet konden legitimeren. Ook heeft de politie een aantal protestborden afgepakt. Op de anti-islamdemonstratie waren ruim 100 Pegida-aanhangers afgekomen. Er kwamen ook wat tegendemonstranten, maar die zijn weggestuurd. Bij het vorige Pegida-protest in Utrecht werd het onrustig... toen tegendemonstranten de confrontatie zochten. De oehoe die begin dit jaar tientallen mensen aanviel in Purmerend komt nooit meer vrij. Dat heeft de gemeente Purmerend besloten. De uil, een vrouwtje, werd in maart gevangen en zit, zit sindsdien in een opvang. Volgens deskundigen gaat het om een gefokte oehoe die afwijkend gedrag vertoont. Als ze wordt vrijgelaten zal ze weer agressief zijn naar voorbijgangers. Bovendien moet worden voorkomen dat de zogenoemde terror-oehoe zich in het wild voortplant. Nederland is in Antwerpen voor de negende keer wereldkampioen korfbal geworden. De eeuwige rivaal, gastland België, werd met 27-18 verslagen. In de WK-historie wist België alleen in 1991 oranje van de titel af te houden. De klassieker tussen Feyenoord en Ajax is geëindigd in een gelijkspel. In de Kuip werd het 1-1. De Rotterdammers kwamen in de 37e minuut op voorsprong... door een doelpunt van Sven van Beek. En Davy Klaassen maakte in de tweede helft het tegendoelpunt. PSV won vanmiddag met 3-1 van FC Utrecht. En Cambuur Groningen eindigde in 2-2. In Arnhem speelt Vitesse nu tegen AZ. Het weer. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het regenen en flink waaien. Morgen veel bewolking, maar wel droog. En smiddags opnieuw een stevige wind. En het wordt dan ongeveer 14 graden.